Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn vandaag 13 demonstranten opgepakt... bij het protest tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Die was bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Op het Waterloopplein waren zo'n 2000 demonstranten aanwezig. Na de oproep van de mobiele eenheid trekken liep het plein leeg. De 13 aanhoudingen werden onder meer verricht voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. Zoals door het gooien van stenen en het vernielen van een politiebus. De Griekse politie heeft 21 mensen aangehouden na een aanval op twee transpersonen in Thessaloniki. De twee werden gisteravond belaagd door een groep van zo'n 200 jongeren. Ze werden onder meer geslagen en bespuugd totdat ze een restaurant invluchtten. Daar werden ze door de politie ontzet. Onder de 21 arrestanten zijn 11 minderjarigen. Ze zijn weer vrijgelaten. De burgemeester van Thessaloniki spreekt van een barbaarse en homofobe aanval... waarvoor in zijn stad geen plaats is. Komende zomer vindt in Thessaloniki Europride plaats... een Europees evenement voor de LHBTI-gemeenschap. De paus krijgt kritiek op zijn uitspraak dat Oekraïne de moed moet hebben om de witte vlag te hijsen en te onderhandelen over vrede. Paus Franciscus zei dat in een interview met een Zwitserse televisiezender. De Oekraïense buitenlandminister Kuleba reageerde fel. Onze vlag is geel en blauw, we zullen nooit een andere vlag hijsen. Ook bondgenoten van Oekraïne bekritiseren de uitspraak van de paus. De president van Letland zegt... je moet niet capituleren in het aangezicht van het kwaad. En Polen zegt dat de paus Rusland moet oproepen... zich terug te trekken uit Oekraïne. Het weer. In de loop van de avond en vannacht regen, vooral in het zuiden. Minima rond 7 graden. Morgen bewolkt en regen, vooral in het oosten en zuidoosten. En het wordt morgen 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland Dit is staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knopen Diemen.